Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky ging in zijn dagelijkse toespraak niet in op de explosie op de Krimbrug. Wel maakte hij een toespeling waarin hij het weer als beeldspraak gebruikte. Hij zei dat het een goede en overwegend zonnige dag was in Oekraïne... en dat het alleen op de Krim bewolkt was, maar wel warm. De brug tussen het geannexeerde Schiereiland en het vasteland van Rusland... raakte zwaar beschadigd door de explosie... Volgens Rusland werd die veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. President Poetin heeft de Russische Veiligheidsdienst de opdracht gegeven om de Krimbrug beter te beveiligen. Op een middelbare school in het zuiden van Mexico zijn zeker 57 leerlingen vergiftigd met een onbekende stof. Dat gebeurde in de deelstaat Chiapas. Daar zijn de afgelopen twee weken ook andere vergiftigingszaken gemeld. De leerlingen liggen in stabiele toestand in het ziekenhuis. Wat de oorzaak van de vergiftiging is, is onbekend. Ouders denken dat het door besmet voedsel of water komt. Justitie in Mexico zegt dat de middelbare scholieren geen drugs hebben gebruikt. De politie in Gambia onderzoekt de dood van tientallen kinderen... van wie de meeste stierven na acuut nierfalen. Vermoedelijk zijn de kinderen uit het West-Afrikaanse land overleden... na het innemen van hoest- en verkoudheidssiropen uit India. De middelen waren vervuild met de giftige stoffen diethyleenglycol en ethyleenglycol. Volgens de autoriteiten in Gambia zijn de afgelopen drie maanden 66 kinderen overleden door acuut nierfalen. 1 op de vijf Franse tankstations heeft problemen met de aanvoer van brandstof... door een staking bij meerdere raffinaderijen. Daardoor stonden er bij de pomp op veel plekken urenlange rijen voor LPG, benzine of diesel. Vooral in en rond Parijs kampen veel tankstations met tekorten. Maar ook in het zuiden van Frankrijk ontstaan nu problemen. Het weer, het is helder. In het binnenland is vorst aan de grond mogelijk. Aan zee liggen de minima tussen de 6 en 9 graden.